Michel Koenen met het NOS-journaal. De partij van Aung San Suu Kyi is twee zetels verwijderd van een absolute meerderheid in het parlement van Myanmar. Dat blijkt uit een tussentijdse verkiezingsuitslag. Haar partij staat op 327 zetels, terwijl ze er 329 nodig heeft. Dan mag de partij de nieuwe president kiezen. Afgelopen zondag waren de meest vrije verkiezingen in 25 jaar in Myanmar. De regerende partij, die gesteund wordt door het leger, heeft de nederlaag al erkend. Het dodental van de aanslagen in Beirut is opgelopen tot 43. Meer dan 200 mensen raakten gewond. Gisteravond waren er kort na elkaar twee explosies in een drukke wijk vlakbij een moskee. Islamitische staat heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. Lokale televisiezenders melden dat de aanslag werd gepleegd door twee zelfmoordterroristen. Vlakbij station Utrecht-Overvecht is een man beschoten. Hij ligt in het ziekenhuis. Waarschijnlijk is hij in zijn been geraakt, zegt de politie. Agenten vonden ook een uitgebrande auto in de buurt. Ze onderzoeken of de zaken met elkaar te maken hebben. Air France heeft vier medewerkers ontslagen. Ze waren vorige maand betrokken bij ongeregeldheden. Na een personeelsvergadering belaagden woedende medewerkers de directeur en het hoofd personeelszaken. Ze moesten met ontbloot bovenlijf over een hek klimmen om te vluchten. De ontslagen medewerkers moeten volgende maand voor de rechter verschijnen. En YouTube gaat met een nieuwe app de strijd aan met muziekdienst Spotify. Gebruikers kunnen met YouTube Music alle muzikale content van de videowebsite openen. De app is gratis. Betalende klanten kunnen offline naar muziek luisteren en het beeld uitzetten.